En dat is niet de bedoeling. Als versoepelen tot versloffen leidt, ja, dan zitten we nog veel langer met volle ziekenhuizen. En duurt het veel langer voordat we weer terug kunnen naar ons oude normaal. En dus inderdaad, je moet die daling in de ziekenhuizen zien voordat je de volgende stap kunt zetten. Het OMT adviseert om pas nieuwe versoepelingen door te voeren als het minder druk wordt in de ziekenhuizen. Zover is het nog niet. Het RIVM zegt dat de druk op de zorg nog onverminderd hoog is op de verpleegafdelingen en de IC's. Kankerpatiënten in Leeuwarden hoeven niet meer voor nazorg naar het ziekenhuis. In plaats daarvan komen verpleegkundigen bij hen thuis. Het gaat om een proef waarbij het ziekenhuis kijkt of mensen betere persoonlijke zorg kunnen krijgen. Een bijzonder verhaal uit Schotland. Daar is een man kilo's afgevallen voor zijn vrouw. Hij wilde graag naar bed met zijn geliefde... maar was bang dat hij haar zou pletten met zijn gewicht van 370 kilo. Hij is flink gaan sporten en kreeg een maagverkleining met succes. Hij weegt nu 95. En een bizarre ochtend voor de eigenaren van een bed and breakfast in Brabant. Ineens zagen ze een kameel in hun zwembad drijven. Morgen om 7 eh, uur en eh, mijn vrouw kijkt uit het raam vanuit, uh, vanuit de badkamer. En die schrikt zich een hoedje en die rent bij onze slaapkamer in. Heel groot probleem, de kameel ligt in het zwembad. Die kameel staat normaal een stukje verderop bij de bed and breakfast. Door de harde wind kon hij waarschijnlijk uit zijn verblijf ontsnappen. Via de trap van het zwembad hebben ze hem weer uit het water kunnen krijgen. En gelukkig heeft de dier er niks aan overgehouden. Nou, de kameel die, eh, die maakt, het, eh, maakt het super. Die is weer lekker warm, droog, eet weer. Weer zo eigenwijs als een kameel. Dus eh, dat is helemaal top. De schade aan het dek van het zwembad loopt in de duizenden euro's. Dus ze hebben gelijk maar even de verzekering gebeld. We hadden nog een raar gesprek vanmorgen toen ik uh, Interpolis moest bellen. Ik was bang dat ze de horen erop zouden gooien, dat ze het niet zouden geloven. Maar eh, uiteindelijk eh, is dat ook goed gekomen. Het weer, het gaat vanavond iets minder hard waaiend, klaart wat op. Maar verder wordt het niet veel beter.